Uur. Dit is Jeroen Tjefkema met het NOS Journaal. Griekenland is woedend over plannen van de Balkanlanden om hun grenzen met Griekenland dicht te houden. Het land spreekt van een vijandelijke actie en beschuldigt de landen ervan dat ze Europese verdragen en internationale wetten over vluchtelingen schenden. Premier Tsipras dreigt alle Europese besluiten te blokkeren totdat er een eerlijke verdeling van de vluchtelingen over Europa komt. Vandaag praten de EU-ministers onder Nederlands voorzitterschap over de vluchtelingenkwestie. In veel populaire Duitse bieren, zoals Bitburger en Warsteiner, zijn sporen van landbouwgif gevonden. Het bier is ook in Nederland te koop. Onderzoekers van het Duitse Milieuinstituut in München vonden sporen van de onkruidverdelger glyfosaat. In sommige flesjes zat 300 keer de hoeveelheid die is toegestaan in bijvoorbeeld drinkwater. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft nog geen melding uit Duitsland gekregen en onderneemt dus nog geen actie. Accountants van KPMG en Deloitte hadden nooit de jaarrekeningen van Vestia over 2009 en 2010 mogen goedkeuren, zegt het college van beroep voor het bedrijfsleven. Ingewikkelde beleggingsproducten en dalende rentes brachten de woningcorporatie in grote financiële problemen, maar de accountants keken daar onvoldoende naar. Vestia gaat met hen in gesprek over schadevergoeding. Bij Paleis Soesdijk wordt voor het eerst een popconcert gehouden. Op 7 juli treedt de Ierse singer-songwriter Damien Rice op in de tuin. Paleis Soesdijk staat leeg sinds de dood van prins Bernhard in 2004. Er wordt nagedacht over vier plannen voor een uiteindelijke bestemming... als botanische tuin, handelshuis, museum of expositieruimte. Bij het popconcert in de Paleistuin is plaats voor 3.500 bezoekers. Het weer op sommige plaatsen van de winterse buien. Tussen de buien door zijn er perioden met zon. Het wordt 5 à 6 graden. In de loop van de avond minder buien. S'nachts lichte vorst en kans op een mistbank. Morgen vrijwel overal droog. Periode met zon en een graad of 5. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 vielen rijden op de A1 naar Amersfoort tussen Gooimeer en Hilversum Noord... Richting dus Amsterdam tussen Barneveld en Hoevelaken en tussen Eembrugge en Blarikum. Ligt rommel op de A4 richting Amsterdam vanuit Den Haag.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 En daarna Carl Wayne uit 1975. Veel plezier de komende twee uur met Matchbox. En dat was Carl Wayne met Way Back in the 50s uit 1975. En Carl was natuurlijk de leadzanger geweest van The Move. En hij heeft later ook nog even met de Hollies gezongen. Uh, way Back in the 50s dus uit 1975. En we begonnen met The Stones en I Can't Get No Satisfaction uit 1965. Voordat we verder gaan even nog een eh, bedankje aan Dolly... die helemaal in er eentje een programma van twee uur heeft gedaan... voor de allereerste keer. Dikke pluim, erepenning voor de gemeente Zandvoort... En applaus. Alsjeblieft, mevrouw Tempierik. Uh, <laughs> we gaan nu door met eh, George Harrison. Hij zou vandaag 73 zijn geworden. En tenzij eh, ten, ten, ten zijn nagedachtenis draaien we een track van zijn laatste album Brainwashed. Hier is het instrumentale Marwa Blues. Harrison en de Marwa Blues van zijn laatste album Brainwashed. Naar aanleiding van zijn 73-jarige geboortedag, jawel. Gaan we verder met het reguliere programma. Hier is Lee Dorsey. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine. about no step down, working in a coal mine, going down, down, down, working in a coal mine, whoops, about to slip down. Five o'clock in the morning, I'm already up and gone. Lord, I'm so tired. How long can this go on? That I working in going down, down, down, working in a coal mine. Oops, about to slip down. Cause I make a little money, all the gold by the ton. But when Saturday rolls around, I'm too tired for having fun. Too tired for having. I'm just working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down. Lord, I'm so tired. How long can this go on? Dada working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, about to flip down. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, about to flip down. Five o'clock in the morning, I'm already up and gone. Lord, I'm so tired. How long can this go on? Dada working in a coal mine down, down, down, down. Working in a coal mine. Whoops, about to slip down. Working in a coal mine. Going down, down, down. Working in a coal mine. Whoops, about to slip down. Cause I make a little money. hauling coal by the ton. But when Saturday rolls around. I'm too tired for having fun. Too tired for having. I'm just working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to flip down. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down. Lee Dorsey and working in a coal mine. Dat kwam uit 1966. Zijn we toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. Die van 25 februari 1966. Vier nieuwe binnenkomers. De eerste drie in de laatste regionen. En de hoogste op nummer 15. Eerst nieuw op 40 Lou Christie en Lightning Strikes. Listen to me baby, you gotta understand. hands of a man. Listen to me, baby, it's hard to settle down. Am I asking too much for you to stick around? Every boy wants a girl he can trust to the very for me. Lightning Strikes van Lou Christie en zijn handelsmerk, die hoge stem, die kwam op al zijn platen naar voren. Alle nieuwe binnenkomers zijn van Amerikaans komaf, dus ook de volgende. Mitch Ryder en de Detroit Wheels, nieuw op 36. Jenny, take a ride. als je een feestje hebt, dan is dit een prima plaat om mee te beginnen. Mitch Ryder in de Detroit Wheels en Jenny Take a Ride nieuw op 36. Zes plaatsen hoger, op nummer 30, Sonny and Cher. En eh, het nummer was al door heel veel artiesten uitgekoud, zeg maar. Maar zij dachten er ook nog even een hit mee te scoren. En dat lukte. What Now, My Love. dit is hem niet. Dit is een heel ander nummer. Dus dat gaan we even anders doen. We gaan even naar de echte What Now My Love van Sonny and Cher. my love. beste uitvoering van dit nummer, <laughs> maar het werd wel een hit. Voor Sonny and Cher en What Now My Love, nieuw op 30 op 25 eh, februari 1966. En dan zijn we toe aan de allerhoogste nieuwe en die kwam binnen op 15. En dat is dan per slot van rekening... De klapper van de week! week. En dat is Gene Pitney met Backstage. A thousand hands applaud tonight. I sing my songs, my star shines bright. I stop and smile. I the star. I'm famous now, I've come so far. A famous fool, I let love go. I didn't know I'd miss you so backstage. I'm lonely, backstage I cry. at a different club, and yet I'm lonely all the time. When I sign my autograph, when I hold an interview, and get you out of my mind. Come back, my love, come back to me. I need you now, so desperately. What good is fame? It's just a game. assim. Things Sally van Wilson Pickett. Het valt niet mee voor artiesten om nummers van de Beatles te coveren... en er dan een betere uitvoering van te maken. Dat lukt slechts in een van de 100.000 eh, opnames. Eh, beter wil ik niet zeggen, maar Yesterday van Ray Charles is fenomenaal. En een compositie van John of Paul, die beter maken als soloartiest. Dat is ook niet makkelijk. Maar Barbara Streisand heeft het eh, gedaan en ik moet zeggen, geweldig. Hier is Barbara met Mother. te veel gezegd, eerlijk gezegd. Dit was eh, Barbara Streisand en haar uitvoering van Mother van John Lennon. Ehm, we zijn toe aan de tip van Willem. En die is eh, buitengewoon interessant. We zijn heel veel gewend van Willem, maar dit nog niet. <laughs> het wordt heel verrassend. Eerlijk gezegd, ik ga er ook niet veel over zeggen. Ik ga hem alleen maar even aankondigen. En luister dan maar, het is een heel mooi nummer. Zonder enige twijfel. Hier is de tip van Willem. Wim Zonneveld, het dorp. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u waarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was. De boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door. Het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn vader. Zag ik de hoge bomen staan ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij min en de dress waar met plastic rozen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. De dorpsjucht klit wat bij elkaar in minirok en bietelhaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek. Ik heb hun vaders nog gekend, ze kochten zoet hout voor een cent. Ik zag hun moeders touwtjes springen. Dat dorp van toen het is voorbij, dit is al wat er bleef voor mij. Een aanzicht en herinneringen. Toen ik het tuinpad van mijn vader. De hoge bomen nog zag staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voor goed voorbij zou gaan? Hij had gezegd dat hij een beetje in een nostalgische bui was, Willem. En daar kwam deze tip vandaan. Het dorp van Wim Sonneveld, een geweldig mooi nummer. En zoals eh, Hotel California en eh, Bohemian Rhapsody... altijd in de top 3 staan van de top 2000... zo staat het dorp altijd in de top 3 van de Nederlandstalige top 100. En terecht natuurlijk. Eh, we gaan even in hetzelfde genre verder, qua rustige muziek dan. Hier zijn de Carpenters, speciaal voor Ruud, met Solitaire. There was a man. sea. Bum, bum, bum, bum. Give him two lips like roses and clover. Bum, bum, bum, bum. Then tell him that his lonesome nights are. man, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him the world.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 1954 de Cordettes en Mr. Sandman. Eerder in het programma hadden we al eh, Atlantic Soul met Wilson Pickett. En dan hoor je ook iets van eh, Tamla Motown te draaien. Dat doen we met eh, Marvin Gaye. Een compositie van Holland Dozier Holland. Can I get a witness? Can I Get a Witness? We gaan naar eh, Cliff Bennett en Rebel Rousers. En die kennen we natuurlijk allemaal van Got to Get You Into My Life. Een beetje hulp hadden ze van producer Paul McCartney. Maar daarvoor, voor dat nummer, hadden ze ook nog een hit. Niet zo groot, maar wel heel leuk. One Way Love. Cliff Bennett en de Rebel Rousers en One Way Love. En hier is de laatste van het eerste uur. Hier is David Garrick, een top 100 hit uit 1967. Dear Mrs. Appleby. Dear Mrs. Appleby, I've got to get something off my chest. Mrs. Appleby, you got Mrs. Applebee, please hear my plea. Don't you know that anyone can change?